Huibring met het NOS Journaal. Bij een mesaanval in een Britse trein zijn gisteravond 10 mensen gewond geraakt. Negen slachtoffers zijn er zo ernstig aan toe dat ze in levensgevaar zijn. De steekpartij gebeurde in een trein die onderweg was naar Londen. Volgens getuigen werden passagiers willekeurig aangevallen en ontstond er paniek. Een getuige vertelt aan de BBC dat een oudere man gewond raakte... toen hij een aanval op een jonger meisje probeerde te blokkeren. Het is niet duidelijk of er één of meerdere aanvallers waren. Wel heeft de politie twee verdachten aangehouden... nadat de trein werd stilgezet op het station van Huntingdon... in de buurt van Cambridge. Over een motief is nog niets bekend. De politie sluit terreur niet uit. Bij een explosie en een brand in een winkel in Mexico zijn zeker 23 doden gevallen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Elf personen raakten gewond. Na de ontploffing zouden meerdere slachtoffers vast zijn komen te zitten door het vuur. Wat de explosie heeft veroorzaakt is niet duidelijk. Het vuur is inmiddels onder controle. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot met vermoedelijke drugsmokkelaars. Drie opvarenden werden gedood, zegt defensieminister Hexet. De boot voer in internationale wateren in het Caribisch gebied. De VS heeft sinds september al meerdere soortgelijke aanvallen uitgevoerd... waarbij tientallen mensen zijn omgekomen. De aanvallen leiden internationaal tot veel kritiek. Vooral ook omdat niet duidelijk is op wat voor juridische gronden de VS de aanvallen uitvoert. De derde editie van het Regio Songfestival is gewonnen door de inzending van RTV Noord. Groningen won met het nummer Alles Goud van Jeroen Russen en Iwan Essayas. Het regio Songfestival wordt georganiseerd door de regionale omroepen... en werd gehouden in Arnhem omdat Gelderland het festival vorig jaar won. Het weer verspreidt over het land kans op regen en wat onweer. In de ochtend een mix van zon en wolken. In de loop van de middag trekken er vanuit het westen buien over. Het wordt 12 tot 14 graden.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 You took a town by storm, the mess you made was nominated. Oh, now put away You're welcome Soon you find you've overstated creeping closer. i tried to understand that certain feeling carved by another's hand. Oh, but it's too late to hesitate.